Middernacht, het begin van zaterdag 27 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een aanslag op een kazerne in Algerije zijn 36 doden gevallen. Dat hebben veiligheidsdiensten bekendgemaakt. De aanslag werd gepleegd door twee zelfmoordenaars op een basis in de stad Cherchel, zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Algiers. In Algerije woedt al zo'n 20 jaar een bloedig conflict tussen de staat en islamitische groepen. Bij de verzekeraars zijn veel schademeldingen binnengekomen vanwege het slechte weer van de afgelopen dag. Volgens Interpolis kwamen de meeste meldingen uit Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Het ging vooral om water, hagel en bliksemschade. Over delen van Nederland gingen zware onweersbuien die gepaard gingen met zware windstoten. VN-chef Ban Ki-moon wil snel een missie sturen naar Libië... om te helpen daar de orde te herstellen. Hij zei dat na overleg met onder meer de Afrikaanse Unie... de Arabische Liga en de Europese Unie. De VN-veiligheidsraad staat achter het plan, zei Ban. De missie zou zich moeten richten op humanitaire hulp... maar ook op het organiseren van verkiezingen... en het opbouwen van het politie- en justitieapparaat. Barcelona, de winnaar van de Champions League, heeft de Europese Supercup gewonnen. De ploeg van trainer Guardiola won met 2-0 van FC Porto, de winnaar van de Europa League. De doelpunten werden gemaakt door Messi en Fabregas. De strijd om de Europese Supercup werd gefloten door de Nederlander Björn Kuipers. Hij deelde vlak voor tijd twee rode kaarten uit, zodat Porto de wedstrijd eindigde met negen man. In de eredivisie heeft Ajax de afgelopen avond met 4-1 van Vitesse gewonnen. Alle doelpunten vielen na de rust. Ajax heeft na vier wedstrijden 10 punten en leidt nu in de eredivisie. De andere wedstrijden worden de komende dag en zondag gespeeld. Het weer, vannacht bewolkt, in het oosten eerst nog kans op een bui, later overal droog, minima rond 14 graden. De dag begint droog, maar al snel trekken vanuit het westen buien over het land. Het wordt maximaal 19 graden. Ook zondag en maandag is het fris, met afwisselend zon en buien. Dit was het NOS Journaal, ANWB Verkeersinformatie. A2 Maastricht richting Eindhoven bij Echt. Daar is de oprit dicht door spoedreparatie. Naar verwachting is de oprit om 1 uur weer vrij. En de A4 Amsterdam richting Delft. Daar staat tussen Roelof Arendsveen en Dorp een file van 5 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Zomernachten. Anderhalf uur live radio. Zonder presentator, maar met uw gastheer Johan Derksen, hoofdredacteur Voetbal International. Goedenacht, omdat ik me structureel erger aan het geschreeuw van discjockeys... die niet eens hun eigen platen mogen kiezen, maar de luisteraars toespreken... alsof het kleuters zijn, blaar ik niet tegen u. Ik val er niet lastig met truttige telefoonspelletjes... U hoeft niet bang te zijn voor zinloze quizjes... en u hoeft niet eens een scheidlollige spreuk te verzinnen. U kunt lekker ontspannen luisteren en dat zal even wennen zijn. Matt Anderson die komt uit Nova Scotia, Broken Man. can't take the home from a homeless man. You can take away your streets. You can't threaten a man with nothing to lose or bruise him when he's beat. You can't take money from a poor man or scare a man with no fear. You can't shame a man with no pride or force a stone to tears. But what can you do to a broken man? What can you do to a broken man? You can't cut a man who's bleeding. You can't push a man who's down. You can't starve a man who's hungry or lose him when he's found. You can't break a man who's broken or cheat a man who knows or kill a dream that's dead and curse it when it goes. But what can you do to a broken man? What can you do to a broken can't strip a man who's naked. You can't defend a man who's lied. You can't believe a man who's lost. You can't envy a man that's cried. You can't lift a man who's risen or teach a man that's learned. You can't fight a man who's won or heat a fire that burns. What can you do to a broken man? What can you do to a broken man? What can you do to a broken man? What can you do to a broken man? können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos ons gehört. Hitler stond in Europa niet alleen. Hij had ook volgelingen in Nederland. In 1943 waren 100.000 Nederlanders lid van de NSB, de Nationaal Socialistische Beweging. 13.000 mannen maakten deel uit van de WA, de weerafdeling van de NSB. 30.000 Nederlanders namen dienst bij de SS, de Schutstaffel. 20.000 van hen gingen naar het Oostfront. 10.000 van hen sneuvelden. Van Dalens woordenboek verklaart in 1950 het woord landverrader met... Mussert en zijn kliek waren landverraders. Onder schuim staat in Van Dalen het uitschot, het slechtste, Dubbele punt. De NSB'ers waren het schuim der natie. En onder uitvaagsel, de WA en de landwacht waren het uitvaagsel van het volk. De leider van de NSB, Anton Mussert, wordt na de oorlog beschuldigd van landverraad... en op 7 mei 46 doodgeschoten. Wie was Anton Mussert? Mussert werd in Werkendam geboren. Zijn vader was er hoofd van de lagere school, zeer nationaal voelend... en door een speciale telefoonverbinding de eerste die in zijn dorp wist van de geboorte van prinses Juliana... Vlak voor zijn executie in 46 zegt Mussert... mijn vader was mijn beste vriend. Hij heeft mij gevormd. Na de oorlog groeide ik op in de Betuwe, in het dorp Heteren. Maar de oorlog die bleef door het sociale leven stoken. Je was katholiek of protestant en je was goed of fout. En katholieken en protestanten hadden allemaal hun eigen bakker... kruidenier, melkboer en slager. En er waren natuurlijk twee scholen. En de paniek sloeg pas echt toe zodra een protestantse jongen verkering kreeg met een katholiek meisje. Dan gingen de dominee en meneer Pastoor op huisbezoek. Een dag later werd dan de verkering weer verbroken. En de katholieke huisarts dokter Hendricks was een geweldige man... maar toen zich ook een protestante arts in het dorp vestigde... liepen alle protestanten over naar dokter Huisman. Als kind werd mij altijd verboden om met kinderen van NSB'ers te spelen... en daar begreep ik niets van, want dat waren gewoon mijn vrienden op school. Maar die waren bijvoorbeeld niet welkom op verjaardagen... want hun ouders waren fout geweest. Gelukkig ontdekte ik in de jaren 50 op het platteland van de Betuwe ook de rock'n'roll. Dion DiMucci die kwam uit de Bronx in New York. Op zijn twintigste was hij eh, miljonair. Hij had een wereldhit met de Wonderen... en twee jaar later zat hij in een afklikkliniek. Hij ontdekte de heer en keerde later als een cultartiest terug in de muziek. The Sound of the 50s, Dion en Runaround Sue. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Hey, hey, whoa. away from a runaround sewer, yeah. Her mom is the lips and the smile on her face. The touch of her hand and this girl's one embrace. So if you don't want to cry like I do, I'll keep away from a runaround sewer. Whoa. Dit is tot half twee Zomernachten. Het programma zonder presentator, maar met één gastheer. Vannacht Johan Derksen, hoofdredacteur Voetbal International. Begin jaren 60 zond Hilversum nauwelijks muziek uit. Herman Stok had een uurtijd voor teenagers bij de Fara. en bij de AVRO deden Jos Brink en Gonnie Baars tussen 10 plus en 20 min... De rock'n'roll die ontdekte ik op Radio Luxemburg. Elvis Presley, The Every Brothers, Paul Anka... Bobby Darren, Little Richard, James Brown en Buddy Holly... en Even later opende de Beatles de deur voor allerlei muziekstromen. In dat kader was die band natuurlijk heel belangrijk... voor de ontwikkeling van de populaire muziek. En ik volgde het op de voet. Billy J. Kramer en de Dakota's, de Hollies, Wayne Fontana en de Mindbenders... Freddy and the Dreamers, Brian Poole en de Tremolo's de Swinging Blue Jeans en de Dave Clark Five en hoe al die flutbandjes ook mogen heten. Maar al snel kreeg ik een voorkeur voor The Animals met zanger Eric Burden... de Moody Blues met zanger Danny Lane... en de Spencer Davis Groep met zanger Steve Winwood. Maar vooral die band uit het Noord-Ierse Belfast... met die piepjonge Van Morrison.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 Geen gewone jongeren, nozems. Ze hebben andere kleren aan en gedragen zich anders. Ze brengen onrust. Dat wekt verbazing. wat doen jullie nou overdag? Eh, overdag? <laughs> Ik, ik werk overdag, dus ik ben een even middagvrij. Mensen staan hier te weg, ketens schoppen. In Amsterdam worden ze het eerst opgemerkt. Maar later zie je ze in alle steden. Overal zie je de vetkuiven, hun wereld is Lionel Hampton. Muziek die de meeste volwassenen maar niks vinden. Er zijn relletjes. Sommige nozems vertonen crimineel gedrag... maar eigenlijk heeft het niet veel te betekenen. De jongens vervelen zich. Nou, zomer voor de gein. Ja, we willen de politie uitvieren. Kijk wat ze doen met al die jongens. Na hun werk zoeken ze elkaar op en beginnen de politie een beetje te jennen. En anders naar de bioscoop of een voorstelling. Naar Elvis Presley. Een nieuwe muziekstijl komt op. Rock and roll. Bill Haley's Rock Around the Clock trekt volle zalen. Opgewonden taferelen overal. death. No, no, it isn't boogie. It isn't jive and it isn't swing. It's kind of all of them. Hey, sister, what do you call that exercise you get? It's rock and roll, brother. Om de onrust rond de film in te dammen en moeilijkheden te voorkomen... wil de burgemeester van Gouda de film zonder geluid laten draaien. In andere plaatsen wordt vertoning helemaal verboden. De nozemstijl slaat ook aan bij de schoolgaande jeugd. Ook zij richt zich op de eigen groep. De scholieren keren zich af van hun ouders. Ze moeten ook niets hebben van de consumptiemaatschappij. Wat doen jullie nou zo in je vrije tijd? Nou op strand zitten, een beetje niks doen, dan een brommer sleutelen. Rustig, rustig leven, een feestje hier en daar. Gezellig. Zitten bij elkaar, het is een veilig gevoel als je bij een groep zit. Want als je alleen loopt, dan heb je meestal kans op een pak slaag. En als je bij een groep zit, hebben we er niet zoveel last van. De Rolling Stones in het Koerhaus in Scheveningen. Het wordt, zoals ze toen zeiden, een pan. De politie staat machteloos. De boel loopt compleet uit de hand. Rolling Stoelen vliegen door de lucht. Wat bezielt ze, vragen de ouderen zich af. Maar de jongeren weten dat ook niet zo precies. De jeugd wil opvallen. Door kleding, door kapsel en door houding. En daarbij ziet men soms geen verschil meer tussen een jongen en een meisje. En men kan zich voorstellen dat ouderen niet begrijpen... waarom de jeugd zo nodig aan seksenvervaging moet doen. Waarom eh, ben je eigenlijk van school afgestuurd? Eh, in de brief van het bestuur van die school aan mijn vader stond... dat de eh, docenten en de, en de directeur hadden besloten dat eh, mijn haar niet geaccepteerd werd op school. En dat mijn lange haardracht de stemming bedorven op school. Tja, mijn vader was bij de Rijkspolitie en Elke streep op zijn mouw betekende een verhuizing. En toen hij adjudant werd, had ik al in alle uithoeken van Nederland gewoond. En zo kwam ik ook in Drenthe terecht, in het mooie dorp Rolde. En mijn vader zal het ongetwijfeld goed bedoeld hebben, hoor. Maar het was een bijzonder autoritaire man. Net op begonnen de jaren zestig te botsen. De zinloze strijd met hem om lang haar vond ik een verschrikking. Bietellaarsjes, bordeelsluipers, spijkerbroeken met wijde pijpen, leren jassen. Hij vond het allemaal ordinair en dat leverde dagelijks discussie op. Het was eigenlijk een herhaling van zetten. En een collega van mijn vader was de opperwachtmeester Gelling. En zijn zoon Eelco was gitarist van de lokale band... QB and the Blizzards. En hierdoor groeide ik in Drenthe op met Eelco Gelling... zanger Harry Q. En iets later met de pianist Herman Brood. En Herman brak in die tijd s'nachts bij mensen in... die een piano of een vleugel hadden. En dat werd een hype... En de Drentse krant die meldde voortdurend dat de mysterieuze pianist weer had toegeslagen. En Herman jatte niets, maar hij brak alleen in om even op die mooie vleugel te kunnen spelen. En als de bewoners dan wakker werden, ging Herman er weer vandoor. Maar wij wisten wie die spookpianist was. Als jongeren eh, waren we erg trots op QE en de Blitzers. We groeiden in de provincie op met een soort minderwaardigheidscomplex. Over de brug bij Zwolle begon de echte wereldpas. En de hippe bands kwamen dan ook uit Amsterdam en Den Haag. Maar plotseling speelden een paar jongens uit het dorp... al die bands uit de grote steden van het podium. En dat gaf ons als naïeve provincialen zelfvertrouwen. Harry Musquet, Eelco Gelling en Herman Brood... van de legendarische LP Groeten uit Grollo. QB and the Blizzards en Somebody Will Know Someday. misty morning, I'm gonna write your name in the sky. And after that, babe, I run away, I run away, hide myself, hide myself and cry. Somebody Will Know Someday van QB and the Blizzards... en de intussen 70-jarige zanger Harry Musquet is ernstig ziek... en vecht momenteel voor zijn leven. Mijn hele jeugd trok ik op eh, met Ambonese jongeren. In de Betuwe waren overal Ambonese kampen... en die gezinnen waren protestant... en daarom zaten die kinderen bij mij in de klas. En ze werden heel streng opgevoed, maar ik vond het ook hele prettige mensen. Ik groeide min of meer op in de Ambonese kampen. In Drenthe, waar ik later kwam te wonen... kwam ik opnieuw in contact met Ambonese jongeren. Al heten ze toen plotseling Molukkers. We voetbalden samen, we zaten in hetzelfde stamcafé... maar plotseling bleven er een paar plaatsen aan de bar onbezet. Vrienden uit het café waren betrokken bij de gijzelingen... in de Punt, Wijster en Bovensmilde. Bijna drie weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt... besloot de regering gewapenderhand daaraan een einde te maken. binnen enkele minuten na de aanval van de mariniers op de trein... waarbij de laagvliegende straaljagers voor een schrikeffect zorgden... waren ook de eerste hulptroepen aanwezig. De meeste passagiers konden te voet bij de trein weg. De twee omgekomen gijzelaars en de gewonden werden op brancards weggedragen. Dit is het voorste compartiment van de trein... waar de meeste van de zes gedode kapers zaten. Intussen werden de in Bovensmilde gearresteerde bezetters van de school... met busjes van de marechaussee afgevoerd. Ongeveer dezelfde tijd was er een persconferentie in het ministerie van Justitie... waarbij premier Den Uyl en minister Van Acht onder meer het volgende zeiden. Drie weken lang is het uiterste geprobeerd om met vermijding van geweld gegijzelden te bevrijden. Het is niet gelukt. Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon. Ter willen van het voorkomen van dergelijke gewelddaden in de toekomst moesten wij hiertoe besluiten. we hebben dat dan ook verdrietig, maar in overtuiging gedaan. De minister-president stond die ochtend ook stil bij de vraag hoe het nu verder moet gaan. Wat de regering voor ogen staat nu de gijzelingen beëindigd is... is ook heel sterk de zorg dat het voor de Zuid-Molukse gemeenschap in ons land mogelijk zal zijn als gelijkwaardige burgers in dit land te leven. Maar ook onderhevig en onderhoerig aan de gelijke wetten en rechten. Aan de gelijke spelregels die voor anderen gelden. Woorden die in de eerste dagen na de bevrijdingsacties de spanning nauwelijks konden wegnemen. Nadat de Molukkers die bij de gijzelingen waren betrokken uit de gevangenis kwamen zijn ze gewoon weer opgenomen in het normale sociale leven in Drenthe. Er is eigenlijk nooit meer een woord aan vuil gemaakt. Plotseling zaten ze weer aan de bar, alsof er niets was gebeurd. Ik heb me er altijd een beetje over verbaasd. En ik denk dat nabestaanden van slachtoffers hun bedenkingen hebben. Maar het heeft eigenlijk nooit problemen gegeven. Cel Valentino, die was ook jaren weg. Niet omdat hij een trein gekaapt had, maar ik was hem wel 40 jaar kwijt. In de jaren 60 was hij de trendy zanger van de cultband The Bo Brummels uit San Francisco. En daarna werd er niets meer van hem vernomen. En plotseling lag er een verrassend soloalbum in de winkel. Cel Valentino, Come Out Tonight. Hey, you ought to get outside yourself tonight. See what's wrong and see what's right. Come on, baby, treat somebody right. Hey, it don't take long, and if I'm wrong, you can still ride home to sing your songs. Come on. Step into the light. Well, I've been here I've been there, but lately I ain't been nowhere. Except to wait outside your house each night. Hey, can't you see it's me? I'm talking to you. Are you listening, baby? Am I coming through? Am I getting through to you tonight? Well, I'm I'm out here with the moon. Well, we ain't seeing love handed out on a silver spoon. Ah, but anyway, we ain't here for that. I really want to know is, baby. So I said, come out tonight. Come out tonight. Come on, baby. Come out tonight. Step into this light. You see, the night is warm and you can use your charm. If it should turn out cold, well, you can use my arms to keep you warm. Keep your smile upright. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm -hmm. Oh, won't you come out tonight? Step into this light. You'll see the night is warm and you can use your charms. If it should turn out cold, well, you can use my arms to keep you warm. Keep your smile upright. come out tonight. Come out tonight. Come on, baby, come out, come out tonight. Dit is tot half twee zomernachten. Het programma zonder presentator, maar met één gastheer. Vannacht Johan Derksen, hoofdredacteur Voetbal International. ...26 jaar geleden was dokter František Fadronj ook al bondscoach. Toen in Tsjechoslowakije zijn geboorteland. Nu, november 72, 57 jaar oud inmiddels is hij alweer ruim twee jaar de leidsman van Nederlands beste voetballers. De man die door Oranjes verdetten alleen maar dokter wordt genoemd... zal dat in ieder geval blijven tot en met de eindronde... van het volgende wereldkampioenschap voetbal in 74 in West-Duitsland. München is het magische woord dat de leef- en denkwereld nu al maanden beheerst van de dokter. Hij heeft iedereen, de spelers, de KNVB, de sportpers en ook u, het grote publiek proberen te betrekken bij het oranje gebeuren. Emotioneel vaak. Aan zijn hand moeten we met z'n allen München halen. In het belang van de sport, zijn grote passie. Maar aan wie geven we onze hand eigenlijk? Wie is dokter Fadronge? Ik ben 48 eh, weggegaan. Het is de beroemde datum 28 februari 48, staatskrub. Je weet dat ik uh, wat de sociale problematiek nooit op verkeerde kant ben geweest. Maar ik houd van de vooruitgang voor ieder van ons. Met wettelijke afspraken. De te boeken. Niet met chaos, niet met mensen die per toeval door deze situatie profiteren. Ze brengen ons allemaal naar verkeerde kant. Daarom heb ik de korte besluit genomen, een harde besluit. waar ik heb eh, carrière opgebouwd en stond ik praktisch voor de laatste stap om carrière te bekronen heb ik het besluit genomen. Twee koffervrouw en alles achterlaten. Om mijn dominante vader te ontlopen besloot ik in 1966 profvoetballer te worden. Niet dat ik zo goed was, maar Go Ahead en Deventer bood mijn contract aan... en daar kwam ik in het jeugdinternaat van de Regen in de Drup... want de directeur was een voormalige beroepsmilitair. De voorzitter was commissaris van politie. De secretaris was de fractievoorzitter eh, van de VVD in de gemeenteraad. En in de contracten stonden waanzinnige clausules. Zo mochten we geen lang haar, snorren of bakkenbaarden hebben. We mochten niet zwemmen of schaatsen. En vanaf 1 oktober mochten we niet meer op een brommer rijden. En vanaf die datum moesten we een lange onderbroek dragen. En al die onzin was bedacht door dokter Vaderonsen. Verder was het verblijf in Deventer een feest, want we moesten om 11 uur in bed liggen... en dan werd er gecontroleerd en vervolgens zaten we tot diepe nacht in de citybar. Oekie Hoekema, onze midvoor, die had in ons jeugdinternaat... een prachtige LP van Kenny Rogers en de First Edition... en het viel me op dat de mooiste nummers geschreven waren... door een zekere Mickey Newbury. En toen ben ik op zoek gegaan naar die man. En een betere singer-songwriter ben ik nooit tegengekomen. Bijna duizend artiesten coverden zijn nummers... maar ik hield als een van de weinigen ook van de zanger, Mickey Newbury. Een Amerikaanse trilogie. Oh, I wish I was in a land cotton times there That's where I was born. trials Mickey Newbury. Een paar jaar geleden overleed hij op 62-jarige leeftijd. En ik zit hier vannacht nou wel geweldig interessant te doen... maar ik zou nergens zijn zonder Nico Verhoog... want die doet namelijk de techniek. In 1969 ging ik als voetballer naar Sportclub Cambuur in Leeuwarden... En daar kwam ik als qua jongen in een elftal met routiniers, stappers, gescheiden types en levensgenieters. En ik keek natuurlijk mijn ogen uit en voordat ik het wist vertoefde ik meer in het nachtleven dan op een trainingsveld. Veendam was mijn volgende station, want ik heb bij alle topclubs van Nederland gespeeld. Niet doordat die club me zo aansprak, maar ik had een vriendin in Groningen... en toen ik op de lange leegte debuteerde, was de verkering uit. Daar ben ik eh, toen wel als journalist begonnen bij een regionale krant... maar na een iets te openhartig interview in Voetbal International... werd ik op non-actief gesteld en nam Haarlem me over dat was een feest, want de stad Haarlem sprak me aan. En ik had trainer Barry Hughes voor geen goud willen missen. Een unieke man. I Rob, for you, boy! Robbie! Kom aan, doorgaan! Laten we second klikken. Kijk de ballen, aan! hem aan! Thanks, thanks. Lengs! Lincoln. Sluit daar, Annie. Sluit daar, Annie. Blijf it. Get a pace! Laat hem niet aannemen, laat hem niet aannemen! Kom op, Brady, man! Kom op, die man! Hij hoort in het circus thuis. Eh, een moord vindt. Ja? <laughs> ja, serieus. Waardeloze vent. Waarom? Met zijn schreeuwen, met zijn, met, met zijn bulken daar een beetje aan, aan die lijnen Dat is toch waardeloos, man. Maar hier is een hartstikke beste gozer, joh. Nee. niet dan. Waar is het, Robbie? Dat is het, son? Get over, good ball. I fucking zet je flauw weg, man. Lekker grote wijf. Doe je mouwen, aan, een rood mouwen, en gele mouwen. Jezus Christus. Elke fucking duel. Je maakt wel wat door hè, op zo'n middag. Ik heb even naast u gezeten. het is een moeilijke middag, maar dat is de vak hè. Barry Hughes die hielp aan een baan bij een platenmaatschappij, FIP Records. Dat was het Franse volk en het Engelse pie. En iedere morgen had ik een wachtkamer vol met mensen die een sure hit aankondigden. Maar zodra ik de bandjes beluisterde viel dat wel mee. Ik heb nog wel aan de basis gestaan van de hit Kung Fu Fighting van Carl Douglas. Ik schaam me ja, nog voor. En verder wonnen we in die jaren het Eurovisie Songfestival met de Brotherhood of Man. En we hadden hits met de Ierse zanger Joe Dolan. En ik maakte nog een album met de jongens van de Bintangs en Oscar Benten als zanger. Maar in die tijd kon ik niet commercieel denken. Ik wilde kwaliteit maken, maar dat verkocht niet en dat frustreerde. Ik had met commerciële shit geld moeten verdienen... en met die winst mooie dingen moeten maken. Maar die levenservaring had ik nog niet. We hadden ook het Amerikaanse label Roulette en Stax Records uit Memphis. En dat was wel interessant, maar dat label ging failliet. En toen heb ik het maar voor gezien gehouden. Ik hield van Betty Lavette. Hier is ze live in de kleine zaal in Vredenburg in Utrecht. Let me down easy. let me down easy. Though your love for me is you feel to stay wrong? Does it hurt so much to smile? We promised that we Freddy Lavette, een mevrouw met een geweldige strot. Na twaalf jaar betaald voetbal en één doelpunt in de eredivisie... want ik heb er lustig op losgeschooid... heb ik er in 1977 een punt achter gezet bij MVV in Maastricht. Dat was een mooie Burgondische stad. Maar ik werkte intussen bij Voetbal International... en ik had het wel gehad na twaalf jaar achter spitsen en rechtsbuitens aan en vanaf dat moment ga ik ieder jaar trouw naar Amerika op zoek naar mijn muzikale helden. Ik ben zelfs in Memphis in de schaduw van de legendarische Sun Studios... en Beale Street getrouwd. Het was wel voor de derde keer. En verder kom ik veel in Boston, Chicago, New Orleans... New York, Los Angeles, Denver, San Francisco, Nashville... maar vooral in Austin. Want dat is mijn favoriete muziekstad. Austin wordt gedomineerd door de University of Texas... en is daarom progressief... terwijl je 10 kilometer buiten Austin alweer struikelt over de rednecks. En je kunt in Austin iedere avond kiezen uit minimaal tien geweldige liveconcerten. En in Austin ben